Hey. Yeah, dit is een bobbeling remix van DJ Joh. Ja, alle ballen verzamelen. door, door, door, zak maar door, door, door, door. lekker ding. Hey, schat op bout, kippenbout, moederbout. Ik wil je naar je, naar je, naar je, naar je huis brengen. Want je hebt echt een lekkere Bill Cosby, lekkere Bobby Aland. Schat op bout, kippenbout. Ik ah! wil je billen zien. Ik wil je billen